En neem al je vrienden lekker mee. Dan gaan we naar de zon en de zee. Hey, ga je mee naar Saint-Tropez? Hey, ga je mee naar Saint-Tropez? We gaan met z'n naar Sandrop En neem mijn vrienden lekker mee. Dan gaan we naar de zon en de zee. Hey, ga je mee naar Sandrop Hey, ga je mee naar Sandrop